Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Israël wordt maandag op verschillende plekken gestaakt om te eisen dat de regering een deal sluit met Hamas om de Israëlische gijzelaars vrij te krijgen. Oppositiepartijen en vakbonden hebben tot de staking opgeroepen nadat het Israëlische leger dit weekend de lichamen van zes gedode gegijzelden had gevonden in de Gazastrook. strook Gisteren werd al massaal gedemonstreerd om de gijzelaars vrij te krijgen. Naar schatting waren er in het hele land 500.000 mensen op de been. De staking moet de regering verder onder druk zetten. De Britse minister van Cultuur gaat onderzoek doen naar de gang van zaken bij Ticketmaster. Bij de kaartverkoop voor de reunieconcerten van de band Oasis moesten fans veel hogere prijzen betalen dan waarmee werd geadverteerd. Een standaardticket kostte ineens 421 euro in plaats van de oorspronkelijke 175 euro. Ticketmaster noemt dat een dynamisch prijsmechanisme. De cultuurminister wil een transparanter systeem. Ook laat ze de technologie achter de wachtrijsystemen onderzoeken. De radicaalrechtse AFD is bij de verkiezingen in, Duits in de Duitse deelstaten Turingen en Saxen de grote winnaar geworden. In beide deelstaten kreeg de partij bijna een derde van de stemmen. In Turingen werd de AFD duidelijk de grootste. In Saxe lijkt de CDU nog net iets groter te blijven. Een andere grote winnaar is de linkspopulistische BSW. Die werd in beide deelstaten de derde partij. UNICEF is tevreden over de start van de vaccinatiecampagne tegen polio in de Gazastrook, die dit weekend is begonnen. Israël en Hamas hebben beloofd dat ze in gebieden waar gevaccineerd wordt drie of vier dagen niet vechten. In totaal moeten ruim ehm, 600.000 kinderen onder de 10 jaar tegen polio worden ingeënt. Door de oorlog dook het virus voor het eerst in 25 jaar weer op in de Gazastrook.